11 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De afgelopen 10 jaar is het aantal vrouwen dat een baan heeft gevonden flink gestegen. De stijging is sterker dan bij mannen. Het CBS meldt dat er nu 3,8 miljoen vrouwen aan het werk zijn, 400.000 meer dan 10 jaar geleden. Vooral in het onderwijs en in de administratieve sector nam het aantal banen voor vrouwen toe. Driekwart van de vrouwen werkt part-time. De Egyptische president Sisi heeft de omstreden antiterrorismewet ondertekend. Iedereen die een aanslag voorbereidt of uitvoert kan de doodstraf krijgen. Op de wet is veel kritiek, onder meer omdat de onafhankelijkheid van journalisten erdoor wordt bedreigd. Journalisten die in de ogen van de regering valse informatie verspreiden... kunnen een hoge boete of een beroepsverbod opgelegd krijgen. In Egypte loopt het aantal terreuraanslagen op. Vorige maand werd een belangrijke openbaar aanklager vermoord. Daarop kondigde Sisi harde maatregelen aan. Er is vandaag crisisoverleg met de Franse varkenshouders. Die dreigen met nieuwe acties, want ze krijgen hun vlees niet verkocht. Frans varkensvlees is een stuk duurder dan het vlees uit andere EU-landen. Franse boeren krijgen dankzij de stakingen van vorige maand 1,40 euro per kilo vlees. Dat vinden ze zelf niet te hoog, maar de vleeshandelaren wel... Die halen het varkensvlees uit andere EU-landen... waardoor alleen al in Bretagne 60.000 varkens op stal staan... die al verkocht hadden moeten worden. Ook Nederlandse boeren willen dat er iets gebeurt aan de lage vleesprijzen. De politie in Antwerpen krijgt nieuwe wapens in de strijd tegen terrorisme, melden Belgische media. Het zijn een soort paintballwapens die kunststof kogels afschieten. In die kogels kan verf of pepperspray zitten. De wapens zijn bedoeld voor eenheden die snel op pad kunnen worden gestuurd bij een terreurdreiging.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 amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en la Hold on to me know to eat. Run antelope from heat. The electric one, just a shock you see. He left us the sun.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 van ZFM. we don't 起。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 of me, at least we'll